Enkele mensen werden gearresteerd. In Amsterdam gooiden voetbalfans vuurwerk naar de politie. Ook in België gingen Marokkaanse fans de straat op. In Brussel vernielden een paar honderd relschoppers winkelruiten, auto's en een stadsbus. Er werd ook geplunderd. Bij de rellen in Brussel raakten 22 politiemensen gewond. 40 conservatieve parlementsleden in Groot-Brittannië willen dat premier May opstapt, schrijft de Sunday Times. Als er nog acht parlementariërs van May's eigen partij het vertrouwen opzeggen, kunnen haar tegenstanders verkiezingen voor een nieuwe partijleider afdwingen. Die zou dan ook automatisch de Britse premier worden. May ligt onder vuur sinds de conservatieven hun absolute meerderheid in het Lagerhuis verloren bij de verkiezingen afgelopen zomer. Ook de moeizame brexit-onderhandelingen worden haar aangerekend. In de zaak rond kindersekstoerisme in Nepal worden opnieuw twee Nederlanders verdacht, meldt hulporganisatie Ter Desom. Of ze inmiddels vastzitten is niet bekend. Vrijdag werden twee mannen gearresteerd, van wie één in Nepal. Hij wordt verdacht van sekstoerisme en het maken van kinderporno. De Amerikaanse maatschappij United Airlines heeft vluchten naar New Delhi in India geannuleerd. Daar is op dit moment zoveel luchtvervuiling dat het niet verantwoord is er mensen heen te brengen, zegt United. De maatregel is in elk geval ook nog morgen van kracht. Voor zover bekend zijn andere luchtvaartmaatschappijen zoals KLM niet van plan om vluchten naar New Delhi te annuleren vanwege de smoke. Het weer nog stevige buien met kans op hagel en onweer. In het zuiden langdurige regen, in het noorden ook wat zon. Vrij veel wind en het wordt 7 of 8 graden. In buien is het een graad of 3.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 I can't deny it, all that I want. But my love for you is a long way from gone. Welkom bij de tweede uur van Crossroads. Ook in dit uur aandacht voor het album en de act van de maand en de rubrieken De Sterren van Toen en Getipt voor de Top.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 Hij gedraagt zich als een vader en zorgt ervoor dat hij ruimte vrijmaakt voor zijn zoons terwijl hij nog steeds veel ruimte geeft aan zijn oude vrienden. Send Me The Pillow You Dream On. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. you know that I still care for you. Send me the pillow that you dream on. So, darling. just a memory is all that's left of you. So send me the pillow that you dream on. So, darling, I can dream on it too.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 Maar met Modern Day Romance weet de formatie de eerste plaats te bereiken. Get up in your high horse, woman. Get up in your high horse now. And get up in your high horse, woman. I'll make it up to you somehow. Moonlit shadow, she starts a tripping firelight. Jumping in trees, lying across the right of way. Silvery morning, it glistens down the valley. But she don't stop till we ride the night away. Get up in your high somehow. Get up on your high horse, woman. You pay the price, you get to play. take me that far. But by Sunday, that lady had taken a hold of my heart. It's a modern day road. by the phone. Said thanks for the good times, but it's time to move on. Well, I'm out here walking with my thumb in the air and wondering where she might have gone and why I even care. It's just a romance, a new kind of game, with no time to slow dance in the fast lane. Momenteel is het Engelse duo met Darling Clementine in Nederland. Ze brengen prachtige muziek en misschien treden ze wel op bij jou om de hoek. Een aanrader voor de countryliefhebber. Luister maar naar King of Carnival. there's a man behind the bar who understands his pain. will pour his heart out, they will pour the drinks, so he's drunk again. Louise stood up and left him, took the children when she could no longer take the life. Tonight they leave for Juarez, and he wonders if he'll ever see his wife. Another show to go, then the breakdown, and finally another town. Last night he lost the money when somebody went and shot the ticket booth down. Through the streets of the barrios, he watches the young boys run with their knives. No wonder left him. This is no place for the children or a wife. can come to no harm. He can come to no harm. Down in one repose where the bars never close, he can hear them play. He dreams that he's beside her, walking right behind her as he watches her sway. That's the only way see her in dreams till he can find a better life. He's not the only man who can show her the very worst of times. No matter how much it hurts, I'll forever be. stop me Justin Travis McBride is een voormalige professionele stierruiter. Hij is tweevoudig wereldkampioen, 2005 en 2007. Heeft een record van 32 overwinningen en was de eerste professionele stierruiter die in de loop van zijn carrière meer dan 5 miljoen dollar verdiende. Tegenwoordig verdient hij de kost als zanger. En met de cover Bendio, de rodeo clown, valt de appel niet ver van de boom. De cover van deze week. was once a bullhooking son of a gun. Now who keeps a pint hid out behind shoot number one? Who was riding high till a pretty girl Any kid knows where to find me. I'm Bandy the Rodeo Clown. In the riding and the roping, I was closing in on number one. Now dreams at night I ride on that silver satellite never everyone. Since she left me the whiskey Takes me to the rodeo grounds Where the cowboys think I'm handy I bandy the rodeo clown old cowboy's bones. While the tears on my makeup melts my painted smile into a frown. The crowd thinks I'm a dandy. I'm Bandy the rodeo clown. Polish Garden tapt uit een ander vaatje. Make it through the night. Crossroads presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. In deze rubriek gaan we vandaag terug naar de jaren 80 van de vorige eeuw. Wie kan zich Terry Gibbs nog herinneren? Zij kwam en was bijna meteen weer verdwenen. Hier is ze met Somebody's Knockin'. Leon Everett is het niet veel beter vergaan. Hij is aanwezig met Soul Searching. Karen Brooks is nog zo'n naam waar we niets meer van horen. Toch heeft ze prachtige songs opgenomen. En als ik Johnny Cash zeg, dan denk je meteen aan I Will Dance With You. Crossroads, Kees Dehan. your wings before you ever learn to fly. Like the wild geese in the sky, see one more shore before they to the future. Iedereen verlangt wel eens terug naar die goede oude tijd. Miranda Lambert doet het ook via Good Old Days. just don't op. In deze rubriek schenk ik aandacht aan de hits van nu en aan de songs die daar kans op maken. Vandaag New Country uit de hitlijsten, met singer-songwriter Dylan Scott en Hooked. Runaway June trekt naar de Wild West en Luke Combs vinden we terug op de eerste plaats met When It Rains It Pours. It was a Friday night, no cover, but the cover band was sounding right. And there you were, just flirty dancing by the neon sign. To fishing in the dark, you were reeling in my heart. Now look where we are. I'm hooked on kissing you. Crossroads. Number 1 country hit. Sunday morning, man, she woke up swore they were a waste of time, all, oh, but she was wrong. Justin Towns Earl maakt tegenwoordig minstens zulke mooie platen als zijn vader Steve. Dat mag ook wel, want de man is inmiddels 35. Earl verkent de uithoeken van de Americana, van rockabilly tot soul en kampvuurfolk. Ambachtelijk geschreven en gedetailleerd uitgevoerd in een fijne en kraakheldere productie. What She's Crying For zet deze woorden kracht bij. if you thought she had some place she could go. No, she don't strike me as the helpless soul. I just wonder what she's crying. Het is schande dat dit programma bijna afgelopen is. Lord Bolt is het met me eens. Althans, wat de titel betreft, als hij It's a Shame ten gehore brengt. Tot volgende week. Dag. Have you ever felt that you in hand? Though there was a moment when you felt overglad. It's a shame. I can tell you, baby, and it's nothing but true. You're going down that whole way to things that you do. It's a shame. I try to do the best, but I'm breaking the nest. Or to say some nice words tell you, baby, now you flow when it hurts.